En volgens inlichtingen die de Amerikanen hadden... zou dit schip daar ook bij betrokken zijn. Internationaal is er veel kritiek op de Amerikaanse aanvallen op de bootjes. De VS levert geen bewijs dat het echt om drugsmokkelaars gaat. Het is de eerste aanval in weken. KLM vliegt voorlopig niet over het Midden-Oosten. Er wordt niet meer gevlogen over Iran, Irak, Israël en diverse golfstaten. Aanleiding is de geopolitieke situatie, zegt KLM. Het komt op het moment dat de VS extra militaire schepen naar het Midden-Oosten stuurt. Of dat wijst op een komende aanval op Iran is niet bekend. KLM heeft personeel in Dammam en Dubai. Die mensen worden vandaag opgehaald. Rusland en Oekraïne hebben afgelopen dag onderhandeld over een einde aan de oorlog. Het was voor het eerst in lange tijd dat de landen weer direct met elkaar spraken. Ook de Amerikanen zijn bij de onderhandelingen aanwezig. Het Witte Huis noemde de gesprekken productief. Er is onder meer gesproken over of Oekraïne akkoord gaat met het staakt het vuren... waarbij een deel van de Donbass moet worden opgegeven. Ook is de vraag of Poetin akkoord gaat met de gedemilitariseerde zone... die Oekraïne heeft voorgesteld. De gesprekken gaan vandaag waarschijnlijk weer verder. Nederland sluit zich definitief niet aan bij de Vredesraad van president Trump. Minister Van Wil zei dat bij Café Kokkelman. De meeste EU-landen willen ook niet meedoen. De Vredesraad zou zich oorspronkelijk beperken tot Gaza. Nederland vindt de opzet nu te breed. Het weer. In het noorden en oosten kans op gladheid door ijzel. Daar geldt vanaf 2 uur code oranje. In Groningen kan het ook sneeuwen. Overdag in het noorden nog winterse neerslag bij min 1.